van 9 uur. Jan van der Put van het Europese Bureau tegen nepnieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie daarover van de VVD en de SP. Het bureau schiet zijn doel voorbij en bemoeit zich met de vrije pers in Nederland, vinden die partijen. PVV, GroenLinks en SGP zijn het daarmee eens. Onlangs ontstond ophef over de lijst met voorbeelden die het bureau had gepubliceerd. Op die lijst stonden ten onrechte ook NPO Radio 1, De Gelderlander, Geen Stijl en de Post Online. Onder dreiging van een rechtszaak trok het bureau de beschuldiging tegen Geen Stijl weer in. Een Rus die vroeger voor de Britten spioneerde is mogelijk vergiftigd. Gisteren kwam hij, bij, hij, kwam hij bij het winkelen met zijn vrouw in aanraking met een erg giftige stof. De twee liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis in Salisbury in het zuiden van Engeland. Over de giftige stof is niets bekendgemaakt. Sommige Britse media spreken over fentanyl, een extreem sterke pijnstiller. De Rus is volgens de BBC Sergei Skripal. In de jaren negentig speelde hij namen van Russisch geheim agenten door aan de Britse geheime dienst. Oud-premier Matteo Renzi van Italië vertrekt als leider van zijn democratische partij. Bij de parlementsverkiezingen kregen de sociaaldemocraten van Renzi minder dan 20% van de stemmen. De populistische Vijf Sterrenbeweging werd de grootste van Italië met ongeveer een derde van de stemmen. Ook de uiterst rechtse Lega won flink. De Nederlandse staalindustrie heeft overlegd met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Hoekstra. Staalbedrijf Tata Steel en brancheorganisatie FME uiten hun zorgen over de heffingen op staal en aluminium die president Trump heeft aangekondigd. Als die worden ingevoerd wil de Nederlandse industrie een uitzonderingspositie. Tata Steel zegt dat het bedrijf producten maakt die in de Verenigde Staten nog niet gemaakt kunnen worden. Het weer droog en vanavond en vannacht brede opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het boven nul.